Vanaf 1 januari wordt het systeem van vaste prijzen losgelaten. Ziekenhuizen moeten gaan concurreren op prijs en prestatie. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten samen onderhandelen over de prijs van een behandeling. Voor zeldzame en ingewikkelde ingrepen blijft een vaste prijs gelden. Als een behandeling te duur uitvalt, krijgt een ziekenhuis de extra kosten niet meer vergoed. Minister Schippers verwacht dat door de maatregelen de kwaliteit toeneemt, de bureaucratie vermindert en de zorg betaalbaar blijft. In een eerste reactie zeggen de verzekeraars dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. 1 januari vinden ze te snel. In het noordoosten van Japan hebben hulpverleners tot nu toe 15.000 mensen gered. Het is moeilijk om overal te komen omdat veel wegen door het tsunami van vrijdag zijn weggevaagd. De autoriteiten verwachten dat het dodental ver boven de 10.000 uitkomt. Alleen al in een van de getroffen steden worden 30.000 mensen vermist. Intussen proberen specialisten nog steeds om een meltdown in de kernreactor van Fukushima te voorkomen. Het lukt ze niet om de nucleaire brandstof in een reactorkern te koelen. De Nationale Recherche heeft in een huis in Amsterdam 1,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. Bij de actie hebben de rechercheurs drie Colombianen opgepakt. Zij zouden het geld, vermoedelijk verdiend in de georganiseerde misdaad, hebben willen witwassen. De recherche vond bij huiszoekingen op drie adressen in Amsterdam verder twee pistolen met munitie, verschillende paspoorten en twee geldtelmachines.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 En we gaan er gewoon een gezellige avond van maken. love when turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up. zijn we weer. We hadden net even lekker geluisterd naar uh, Kesha met eh, We Are Who We Are. Eh, we zijn er weer op de maandagochtend, avond, avond. Ja, ik heb gewerkt vanmorgen. ja, ik wou even behandelen wat we een beetje deze uitzending gaan krijgen. We gaan een beetje een paar opmerkelijke verhalen hebben hier, die ik heb gevonden. er is een overvaller overgegoten met frituurvet. En eh, Radio 538 verkoopt ijsjes van moedermelk. En uh, zo hebben we er wel nog een paar. Die gaan we behandelen vandaag. En eh, ja, ik zit weer in mijn eentje, helaas. Mijn collega's die hebben druk met werken. Maar we gaan er gewoon een lekker feestje van bouwen. En we gaan lekker verder naar het volgende nummertje. Van Armin van Buren met This Light Between Us. storm My head above the crowd Can you see This light between us So come a little bit closer now It's in our eyes You and me were just what we hold, but sometimes we fall to pieces in the dust. So we should dance like this forever. We're safer on the ground when a million in our eyes weer even een lekker nummertje. Met, eh, van uh, eh, Trilucid Departure. Ik hou van die muziek. Eh, hoe heet het? we zijn bij een paar leuke verhaaltjes. Dit is normaal Mike's afdeling. Maar die neem ik even over. <laughs> ik heb hier een hele leuke. Die heb ik op nu.nl vandaan. hoe heet het? Een overvallen overgoten met frituurvet. Dat is eh, in een snackbar in Heerlen gebeurd. Die eh, kwam eh, rond een uurtje of kwart over zeven binnen. En er waren toevallig net twee vrouwen aan het werk. De man die, die haalde zijn mes tevoorschijn en die ging geld eisen. Maar toch was een vrouw zich aan het frituurvet weten te bemachtigen. En hij heeft de man helemaal overgegooid met frituurvet. Kokend heet. De politie is nu op zoek naar getuigen. En ja, het moet toch wel makkelijk te herkennen zijn, want eh, de man zou gewond zijn aan zijn gezicht en aan het lichaam. Nou, dat eh, is wel een heel apart verhaal. Maar uh, wel de beste manier om je in een snackbar te verdedigen natuurlijk. hier heb ik nog eentje. Van Radio 538 verkoopt ijsjes van moedermelk. Dit, deze actie is door de programmamakers Niels en Vrouwkje bedacht. En ja, dit was voor een actie voor de Pink Ribbon. En eh, de opbrengst van 100 euro is daar naartoe gegaan. Hoe heet het? Eh, de, waren ongeveer, eh, hoe heet het? 20 bolletjes waren er gemaakt van een halve liter moedermelk die gedoneerd is door moeders. En ieder bolletje ging ongeveer voor 5 euro over de bank. Nou, dat is weer een mooie opbrengst. En ze zijn op die actie gekomen nadat het verhaal ging dat er een Londense ijsmaker ook ijs verkocht van moedermelk. Maar die eh, noodgedwongen is te stoppen, eh, moest stoppen. Want eh, ja, ze wisten niet of dat gevaarlijk was voor de gezondheid. Maar hoe heet het? ja, dat moet nog onderzocht worden. ik had nog een leuk verhaaltje. Dat is wel heel gezellig, leuk, zo. Een blinde geleidehond krijgt een blinde geleidehond. Een eh, blinde man uit Engeland heeft zijn blinde geleidehond na zes jaar trouwdienst ook een blinde geleidehond gegeven. Bij de oude viervoeter, Edward, moest noodgedwongen de ogen verwijderd worden. Zijn baasje, van de, zes... zijn baasje, de 60-jarige Graham, Graham kon, niet over zijn kon het niet over zijn hart verwerken om de hond zomaar te vervangen. Daarom besloot hij een nieuwe blinde geleidehond te nemen voor zichzelf. Kijk, de, de Labrador die hem vervangt, die heet eh, Opal. En verzorgt nu fulltime voor de blinde Engelsman. Maar zorgt ervoor dat ook Edward, de andere blinde geleidehond, zijn weg kan vinden. Ondanks het verlies van zijn zicht is de achtjarige Edward verder nog kerngezond. Nou, dat is goed om te horen. Hoe heet het? Eh, ik denk dat we maar eens even lekker verder gaan naar het volgende nummertje. Eh, dat is van de eh, Greg, Greg Paris. Why don't we just fuck? Nou, dat hoor je niet iedere dag. Nou, we gaan er lekker van eh, genieten. Écoute-moi bien, chérie. Je n'ai pas toute la nuit. Toi, tu me parles depuis des heures. Et moi, je pars dans un quart d'heure. Je dois prendre l'avion, je rentre à New York. So, why don't we just fuck? Fuck. Just fuck. we just fuck? Just fuck. Just fuck. Écoute-moi bien, garçon. T'es plutôt bien mignon. Serre-moi un dernier verre. Qu'on puisse commencer nos affaires tu me dis, tu sais, je m'en moque. So, why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Ça me monte dans le tête. Ce, ce soir, je vais te faire la fête. Allez, bébé, partons d'ici. Regarde, j'ai pris mes accessoires. Allez, viens, je t'amène à New York. So, why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Allez. Just fuck. So, why don't we just fuck? Just fuck. So why don't we just fuck? Just fuck. position, but I'm winning. I'm not sure what's truly altruistic anymore. And every good thing that I do is listed, and you're keeping score. Love's not a competition, but I'm It's not a competition, but I'm winning. At least I. says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all I bought my JVC. Scene one, everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. one. She posed for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. Adiva and Hadila. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish house mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies. And it ain't Easter. I wake up in the morning with a market of amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Low and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be FIFA. And that's that little procedure from Miami to Ibiza. feel happy heet het? Eh, ja. We doen er gewoon gezellig even wat muziek vandaag. Hé, hey, het lijkt Kevin wel op de achtergrond. Maar eh, ja, we gaan lekker gewoon even door. Ja, ik heb niet zo heel veel te melden vandaag. Dus ik denk, eh, we maken er gewoon een gezellige muziekdag van. Dus ja, we gaan lekker snel verder naar de volgende nummer. Van David Guetta, The World Is Mine. Dat is toch wel een beetje een klassieker van hem. En eh, daarna krijgen we stereo met eh, Doeja. Dus eh, geniet er maar lekker van en we zijn zo weer bij jullie terug.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 als jij je vleugels niet